Kees Groot met het NOS-journaal. Het internationale Rode op. Dat gebeurt na de aanslag vanmorgen op Afghaanse medewerkers van het Rode Kruis in het noorden van het land. Daarbij werden zeker zes hulpverleners doodgeschoten. Het Rode Kruis wil volgens een woordvoerder eerst achterhalen wat er precies is gebeurd voordat de activiteiten in Afghanistan hervat worden. Vermoedelijk zitten strijders van terreurorganisatie IS achter de aanslag. De politie in Amsterdam doet onderzoek naar een klein explosief in een horecagelegenheid bij het Leidseplein. De omgeving is ontruimd en de explosieve opruimingsdienst is ter plekke. Het lokale tv-station AT5 hoorde van een omstander dat iemand in een café een handgranaat naar binnen heeft gegooid. Bij de doorzoeking van een cel in de gevangenis Ter Peel bij Venlo zijn een vuurwapen en munitie gevonden. De politie hield in de cel een man aan voor het plegen van gewapende overvallen in Geleen, Zomeren en Overloon. Hij zou dat hebben gedaan toen hij op weekendverlof was. Onderzocht wordt nog hoe de man het vuurwapen in zijn cel heeft kunnen krijgen. Het aantal mensen dat lid is van een politieke partij is afgelopen jaar iets gestegen, blijkt uit cijfers van de Rijksuniversiteit Groningen. Vooral GroenLinks en nieuwkomer Denk zijn populair. Zij kregen er vorig jaar allebei meer dan 2000 leden bij. De VVD verloor bijna 1900 leden, ook de SP en het CDA leverden in. Een gepensioneerde Britse docent is veroordeeld tot 13 keer levenslang voor het misbruiken van tenminste 11 jongens. De man werd gearresteerd in Spanje na een tip van de Nederlandse politie. Die had bij een onderzoek naar een misbruikzaak in Nederland een spoor gevonden naar een computer in Alicante. Het weer vanavond en vannacht is het vrijwel droog en vanuit het noorden klaart het langzaam op. Het gaat overal vriezen. Het wordt tussen de min 2 en min 6. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt rond het vriespunt, maar door een oostenwind voelt het koud aan. Dit was het NOS. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan nog files op de A27, Utrecht richting Breda, voor Gorkum 2 kilometer. En op de A44, Amsterdam richting Den Haag, tussen Leiden en Wassenaar 2 kilometer. Tot zover de verkeer.